Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie verwacht nog de hele nacht bezig te zijn... met onderzoek naar de dodelijke schietpartij in het Brabantse Oosterhout. Daarbij kwamen twee mensen om het leven. Iemand anders raakte zwaar gewond. Het schietincident was midden op straat. Het motief is nog niet duidelijk. De politie houdt rekening met meerdere scenario's. Onder meer dat de twee overleden slachtoffers op elkaar hadden geschoten. Er wordt ook onderzocht of er verdachten op de vlucht zijn. In de Thaise hoofdstad Bangkok zijn reddingswerkers nog steeds op zoek naar ongeveer 100 vermiste bouwvakkers. Door de aardbeving vanochtend stortte een appartementencomplex in aanbouw in. Volgens de BBC zijn naast het complex vijf doden gevonden. Het epicentrum van de aardbeving lag bij de stad Mandalay in Myanmar. In dat land vielen volgens de regering zeker 144 doden. Maar waarschijnlijk zijn er duizenden mensen om het leven gekomen. De Amerikaanse vicepresident Vance en zijn vrouw zijn na een kort bezoek aan Groenland weer naar de VS gevlogen. Zo kwamen gistermiddag aan op de Amerikaanse militaire basis in het Noordwesten. Het bezoek was omstreden. Het leidde bij veel Groenlanders en ook de Denen tot irritatie. Vance zei tegen de pers dat Denemarken te weinig heeft gedaan om Groenland veilig te houden tegen Rusland en China. President Trump heeft verschillende keren gezegd dat hij Groenland wil inlijven... vanwege de grondstoffen en de strategische ligging. De online muziekwinkel Bax Music heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat meldt de Zeeuwse krant PZC. Het bedrijf uit Zeeland zou enorme schulden hebben. Ook zouden de aandeelhouders een verschil van inzicht hebben... over een plan voor een saneringstraject. Het weer op veel plaatsen bewolking en zo nu en dan de regen. De loop van de nacht wordt het droog en wordt het een graad of 5. De komende dag een afwisseling van wolken en zon.